De Nationale Overgangsraad in Libië wil dat ze worden uitgeleverd. De Verenigde Staten hebben zo'n 30 miljard dollar verspeeld met het inhuren van private bedrijven in Irak en Afghanistan. Dat zegt een onderzoekscommissie van het congres. Het geld ging vooral naar beveiligingsbedrijven. De VS is volgens de commissie veel te afhankelijk van externe bedrijven. Na het opstappen van VVD-wethouder Mostert in Schiedam hebben ook de drie overgebleven wethouders van het CDA en de PvdA hun functie neergelegd. Ze vertrekken om het debat over een rapport over oud-burgemeester Verver niet in de weg te zitten. Verver wordt beschuldigd van machtsmisbruik en het creëren van een angstcultuur. In het rapport staat ook dat het Schiedamse college ernstig tekort is geschoten. In de VS is het dodental door de tropische storm Irene opgelopen tot 44. Ook in Canada vielen doden. De meeste doden vielen door omvallende bomen, verkeersongelukken en overstromingen. Meer dan 5 miljoen Amerikanen aan de oostkust zitten nog zonder stroom. Bij een achtervolging op de A1 bij Muiden heeft de politie vannacht op twee inbrekers geschoten. Een van hen raakte gewond, de twee zijn opgepakt. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Een deel van de A1 bij Muiden werd afgesloten voor sporenonderzoek. Timo de Bakker is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De tennisser verloor van de onbekende Tunesiër Yaziri. De Nederlanders Robin Haase en Jesse Houta Galoen komen later in actie, net als Aranska Rus en Michaela Krajcek.